Het toestel kon niet landen op de luchthaven in Port-au-Prince omdat het daar te druk was. De 72 hulpverleners en acht speurhonden aan boord van het toestel vertrekken nu morgen vroeg naar de hoofdstad van Haiti. Het reddingsteam blijft zo'n 10 dagen om onder het puin van de aardbeving te zoeken naar overlevenden. In het rampgebied is een groot gebrek aan voedsel, water en medische zorg. Ook is er niet voldoende materieel om mensen van onder het puin vandaan te halen. Het Rode Kruis schat dat er tot 45 tot 50.000 mensen zijn omgekomen. Treinreizigers die vlak voor de kerst veel last hadden van vertragingen krijgen toch geld terug van de NS. De spoorwegen hadden voor 20, 21 en 22 december een negatief reisadvies gegeven in verband met het winterse weer. In eerste instantie beriep de NS zich op overmacht en wilde het bedrijf reizigers niet tegemoetkomen. Maar NS heeft nu besloten coulant te zijn en de geldterugregeling toe te passen. Mensen die een half uur vertraging opliepen krijgen de helft van de kosten van het treinkaartje terug. Bij een uur of meer krijgt de reiziger het hele bedrag terug. De toekomstige eurocommissaris van Verkeer, Callas, vindt het niet goed dat lidstaten al bodyscanners op luchthavens plaatsen, nu er nog geen eenduidige Europese regels voor zijn. Nederland is een van de landen die de scanners al gebruikt. Schiphol wil er de komende tijd nog eens 60 in gebruik nemen. Callas zegt dat de bodyscanners, die door kleding heen kunnen kijken, kunnen bijdragen aan de veiligheid. Maar hij wil nog wel meer onderzoek doen naar onder meer de privacyaspecten. Over een paar maanden zal hij met een voorstel komen. Het weer vannacht nevelig of mistig.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 Hypnotize you with my